Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Staatssecretaris Snel van Financiën weet al geruime tijd dat er veel meer gedupeerden zijn in de toeslagaffaire dan hij heeft toegegeven. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit vertrouwelijke rapporten die zij in handen hebben. Die rapporten komen uit 2015. De Tweede Kamer vraagt al anderhalf jaar om deze stukken, maar Snel zou ze bewust achterhouden. Eerder deze maand bood snel excuses aan aan 300 gezinnen... waarbij onterechte kinderopvangtoeslag werd ingehouden en teruggevorderd. Bij de Brandenburger Tor in Berlijn hebben zich afgelopen nacht... honderden boeren met tractoren verzameld voor een protestactie. De boeren zijn tegen nieuwe milieumaatregelen van de Duitse regering... en zeggen dat ze de vele regels niet meer aankunnen. Er worden in totaal vandaag zo'n 5000 boeren verwacht in Berlijn. Het hoogtepunt van de betoging is rond de middag... Anders dan in Nederland speelt de discussie over stikstof geen rol bij de Duitse protesten. Op de A50 bij Heteren zijn twee mensen omgekomen bij een ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die van achteren werd geraakt door een vrachtwagen. Een derde inzittende van de auto is zwaar gewond geraakt. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Op de plaats van het ongeluk is geen vluchtstrook. Twee Nederlandse documentaires zijn in de prijzen gevallen... bij de uitreiking van de International Emmys. Dat zijn de belangrijkste internationale televisieprijzen. Het gaat om de documentaire Dance or Die... van nieuwsuurverslaggever Roes Roesbek Kaboli. De film gaat over een jonge Syriër die niets liever doet dan dansen... maar de oorlog in zijn land maakt dat onmogelijk. De andere winnaar is de documentaire van Hans Pol... over het journalistieke platform Bellingcat... dat een belangrijke bijdrage leverde aan het onderzoek naar de MH17-ramp. Het weer, hier en daar regen of motregen. Later vandaag veel bewolking en ook soms wat regen.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 Are you still in school? Living up to expectations, Jay? Everybody knows how hard you try. Hey, oh, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always?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 Oh, sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock up my prom. Yeah. Oh, oh, oh, oh, someone's been taking. someone's building and their brain building it. When I do anything for my sweet 16, oh, I do.